van mijn moeder op blokfluitles. Blokfluit vind ik flut. Mijn zus speelt het al een jaar of zes, mijn zuster is een trut. Ik wil geen trutter instrument, geen blokfluit piccolo. Dat vind ik fluitjes van een cent, die liggen mij niet zo. Maar ik wil drummer worden. Ja, ik ga de drum spelen. en de beste dat word ik. Drummen is van sport, drummen is van sport en ik denk dat mijn moeder er gek van wordt. Drummen is van sport, drummen is van sport, tot mijn moeder er gek van wordt. Yeah, yeah. Ha, ha. Yeah. Ha. Ik wil geen stomme harmonica, geen harpje, geen viool vind het leven al saai genoeg, is ook zo saai op school. Ik wil op de bekkens en de drum, de hele buurt geniet. Ze zullen het horen in heel Hilversum, dat lukt de blok van niet. Want ik wil drummer worden, drummer worden, drummer geven pas een kick, ja. Oh ja, ik ga de drum bespelen en de beste geef los uit en niet want ik ben op 34.